Uur. Marnix met het NOS-journaal. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff bevestigt een bericht van Hamas dat er een gijzelaar wordt vrijgelaten. Het gaat om de Israëlisch-Amerikaanse Idan Alexander. De man van 21 diende in het Israëlische leger toen hij in oktober 2023 werd gegijzeld. Wanneer hij wordt vrijgelaten is nog niet duidelijk. Zowel Hamas als de VS zegt dat de vrijlating onderdeel is van de onderhandelingen over een staakt het vuren met Israël. Sinds maart zijn daarover geen gesprekken meer geweest. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij donderdag in Turkije wil praten met president Poetin. Die zei dit weekend bereid te zijn om in Istanbul te onderhandelen over een eind aan de oorlog. Of Poetin ook van plan is om naar Turkije te gaan is nog onduidelijk. Israël heeft bij een geheime operatie in Syrië de stoffelijke resten van een militair geborgen die al tientallen jaren was vermist. De sergeant sneuvelde tijdens de Libanonoorlog in 1982... toen hij met zijn tank vocht tegen Syriërs. Volgens Israël kreeg de geheime dienst de Mossad... na de val van het regime van Assad een kans om inlichting in te winnen... over waar zijn lichaam was gebleven. De Mossad kon afgelopen dag samen met het Israëlische leger... het lichaam van de militair terugbrengen naar Israël. Jazzdrummer John Engels heeft de eerste Lifetime Achievement Edison gekregen... Hij kreeg de nieuwe prijs uitgereikt op het concert in Amsterdam... waarmee hij zijn 90ste verjaardag vierde. De organisatie achter de Edison noemt Engels een onnavolgbare, bescheiden en bevlogen muzikus... en de nestor van de Nederlandse jazz. Engels speelde in zijn carrière van ruim 70 jaar... met grootheden als Chet Baker, Stan Getz, Benny Golson en Pia Beck.